Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte wil best een aparte minister voor wonen. Dat zei hij net in het debat over de plannen voor komend jaar. Ja, persoonlijk zou ik daarvoor zijn. Ook al is het volgens Rutte wel lastig om een heel ministerie uit de grond te stampen. Dat laat overigens onverlet dat ik meen dat we ook in de afgelopen jaren heel veel gedaan hebben. Maar er moet ook de komende jaren heel veel gebeuren. Hè. Dat, we hebben gewoon een, miljoen woningen tekort richting 2030. De woningmarkt valt nu onder de minister van Binnenlandse Zaken. Maar veel partijen willen dat er een aparte minister van Volkshuisvesting komt, omdat er zo'n tekort is. Een grote ziekenhuisstaking volgende week dinsdag. Duizenden medewerkers van zeven academische ziekenhuizen leggen het werk dan neer. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen. Als het even kan worden operaties uitgesteld. Spoedeisende hulp gaat wel door. Stop met bier gooien in voetbalstadions, zegt het supporterscollectief. Dat is een samenwerking van supportersverenigingen van alle clubs. De afgelopen dagen zijn meerdere wedstrijden stilgelegd omdat de bekers bier naar het veld gingen. Volgens het supporterscollectief moet dat stoppen. Want op netten rond de tribunes of dichte biertaps zit niemand te wachten. En misschien heb je over een paar jaar maar één soort stekker nodig om apparaten mee op te laden. De Europese Commissie komt vandaag met een wetsvoorstel. Ze willen dat er één soort stekker komt om telefoons, camera's, draagbare speakers via een USB-C-ingang mee op te laden. Het heeft twee redenen, zegt mijn collega Nando Kastelein. Ze zeggen, ja, de consument zit nu met allerlei kabels die verschillend zijn. Soms moet je nieuwe kabels kopen, Dat is gedoe. En daarnaast leeft het elektronisch afval op en dat willen ze beperken. En op deze manier hopen ze aan die twee dingen te voldoen. Apple is trouwens waarschijnlijk niet blij met de actie. Voor de iPhones wordt een eigen Lightning-aansluiting gebruikt. Het weer, de bewolking neemt toe vanmiddag. In het noordoosten kan ook wat regen vallen.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 Eh. Mijn jongens auto in de auto bakken dat. I'm away, pay, pay, pay, day. Plaats de link, focus met die shirt strak bakken dat. Eh langs met een zware toy. Ze willen big man, ze wil niks van een skinny boy.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 Begin oktober krijgen de eerste gevaccineerde mensen met een ernstige afweerstoornis... een uitnodiging om een derde prik te halen. Naar schatting gaat het om een groep van 200.000 tot 400.000 mensen. Een man van 39 uit Helmond is veroordeeld tot 12 maanden cel... waarvan 6 maanden voorwaarlijk, voor het bedreigen van premier Rutte. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen. En duizenden medewerkers van zeven universitaire ziekenhuizen in Nederland... houden dinsdag een 24-uur staking. In de UMC zal tijdens de staking alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. De medewerkers willen meer loonsverhoging. Het weer. In het noorden kan het licht gaan regenen. In het zuiden is het bewolkt. Het is 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten van het land. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.